Levi van Eck met het NOS-journaal. Misdaadverslaggever John van de Heuvel zegt dat hij donderdag op de A2 werd achtervolgd door motors en mogelijk een tweede snelle auto. In het tv-programma RTL Boulevard reageert van de Heuvel voor het eerst op het incident. Donderdag werd de snelweg afgesloten en werd een man in een auto aangehouden... vanwege een dreigende situatie rond de misdaadverslaggever. In de auto van de verdachte zijn volgens Van de Heuvel onder meer een bivakmuts en meerdere telefoons gevonden. De advocaat van de verdachte zei vanmiddag dat zijn cliënt niet wist dat hij achter de auto van Van de Heuvel zat. In Amsterdam-Oost zijn vanmiddag explosieven gevonden in een geparkeerde auto. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft ze meegenomen en tot ontploffing gebracht. Een voorbijganger schakelde de politie in omdat hij een auto zag staan met de ramen open. Dat vond hij vreemd omdat het toen regende. Agenten vonden vervolgens de explosieven in de wagen. Een forensisch team doet onderzoek naar de auto... en de politie probeert te achterhalen wie de eigenaar is. wat voor explosieven het precies ging, is niet bekend. Volgens de politie Noord-Holland is de 17-jarige Sam Hoofdman uit Overveen... om het leven gebracht door een ongeval... Hij was in de nacht van woensdag op donderdag vermist geraakt... na een feestje in de buurt van station Heemstede-Aardenhout. Het lichaam van Sam werd gisteren gevonden in de Leidse vaart in Haarlem. Hij is verdronken. Er zijn geen sporen van een misdrijf aangetroffen, al dus de politie. De afgelopen dagen zijn in het noordwesten van Nigeria zeker 140 mensen gedood door gewapende bendes, meldt persbureau AFP. Op motoren zouden de milities door verschillende dorpen zijn getrokken... waarbij ze schoten op inwoners, plunderden en huizen in brand staken. Nigeria wordt al jaren geteisterd door geweld. Het weer vanavond en vannacht regen. De temperatuur ligt rond de 5 graden en het waait stevig. Morgen af en toe zon en nog een enkele bui. Het wordt dan een graad of 7 en de wind neemt langzaam in kracht af. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De N201 hoofddorp richting Uithoorn is dicht bij de Waterwolftunnel.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 And I don't bring the problems from the 90s and the 2000s. There's no reason to have a friend or two now. Uh-uh. Cause the kid's ready to tell you how he feel in a few vows. Maybe I speak in general now. But girl, I'ma do whatever just to keep a grin on you now. Where I go, they wear bikinis in the winter too now. What you think about? Tan lines on the skin of you now wouldn't I wanna spend a few thou huh? On fifth fast shopping sprees and them dinners to chow I ain't concerned what other men would do now uh-uh. As long as when I up in you, you growl uh-huh. And any dude with you, he better be a kin of you now And I ain't jealous, it's the principle now I'm so into you would've traded it all in orderly fashion. The villa in Florida, we crashing just off the shore, so you can hear when the water be splashing. The drop top three in a quarter, we dashing. The flawless diamonds in the border, we flashing. The money we oughta be stashing. I make sure every quarter be cashing. I can't really explain. My friends be thinking I'm slipping, these girls be thinking I'm tripping. What kind of weed be smoking? What type of drinks you be sipping? Sweet thing, just to think of you dipping. What had me with the blues so hard, you would think I was crippin' now. You relaxing in the bins, credit cards with no limits, so you don't worry about maxing when you spend. But since you been asking about the friends, how'd you like it if both our names had Jackson on the ends? Girl, the way you cook a steak uh, Remind me of them strips and roof crisps You love my smile, no matter how chipped my tooth is With you, it ain't because my whips is ruthless So sit on chrome, dipped up deuces And you ain't flattered by Canary and VS Dip taste Seussies ballers look dumb when they press you Fives and sixes You don't let them count of numbers impress you Even though I was somewhat successful yeah. Me and a player was becoming too stressful But every since, the superwoman has come to my rescue My winter's been wonderful My summer's been special us fly the same bark while the villa be painted. Just so we can get really acquainted.